Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie is op verschillende plaatsen druk geweest met rellende jongeren. In Den Haag was het onrustig in de Schilderswijk en Transvaal. Daar gold een noodbevel. Volgens de politie is er onder meer gegooid met zwaar vuurwerk. Ook is een steen door de ruit van een rijdende ambulance gegooid... waarmee een patiënt werd vervoerd. Daarmee e werd ingezet. Zeker zeven mensen zijn gearresteerd. In Urk is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. ook in Roermond en in Stijn, ook in Limburg, gooiden jongeren vuurwerk naar de politie. In Roermond zijn vier mensen opgepakt. Op andere plekken in het land was uit voorzorg de politie aanwezig... omdat er berichten rondgingen dat er rellen zouden plaatsvinden. En bij de rellen vrijdagavond in Rotterdam hebben drie mensen schotwonden opgelopen. Ze liggen nog in het ziekenhuis, zegt de politie. Tot nu toe zijn 51 mensen aangehouden. Een deel van hen is weer op vrije voeten. de reilschoppers kwamen uit verschillende delen van het land. Vier maanden na de overstromingen in Limburg kunnen zeker 500 gezinnen in het zwaar getroffen Valkenburg nog steeds hun huis niet in. Ook krijgen veel mensen met schade geen financiële steun van het Rijk dat wel was beloofd. Dat zegt burgemeester Prevot in Nieuwzuur. Morgen praat de Tweede Kamer over de afhandeling van de hoogwaterschade. De coronatestlocatie in Emmen, waar gisteravond korte tijd een kleine brand woedde, gaat vandaag nog niet open. De brand ontstond aan een rolluik aan de buitenkant van het gebouw en was snel geblust, maar er trok wel rook naar binnen. Of de brand in Emmen is aangestoken is nog niet duidelijk. Het weer, af en toe regen.